Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie heeft de oorzaak van een grote IT-storing in beeld. Volgens het leger gaat het niet om een aanval, maar om een achterliggend probleem in het systeem. Al de hele dag kunnen medewerkers op verschillende ministeries en de Tweede Kamer niet inloggen... en ligt ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport plat. Dat wordt inmiddels weer beetje bij beetje opgestart, vertelt een woordvoerder. De toestellen die nu hier aan de grond staan, die zullen natuurlijk als eerste weg moeten. Zodat we ook weer ruimte op het platform krijgen om vervolgens ook weer toestellen te kunnen ontvangen. Die dus landen weer op Eindhoven Airport. Morgen kunnen er ook nog vertragingen zijn op Eindhoven Airport. Ga je dit weekend de weg op, let dan goed op, want Rijkswaterstaat waarschuwt voor het allerdrukste weekend. Door werkzaamheden is de A2 van Utrecht naar Den Bosch dicht. Bestuurders wordt zelfs aangeraden om Utrecht te mijden. De weg van knooppunt Oude Rijn tot Vianen wordt donderdag om 8 uur s'avonds afgesloten... en gaat maandagochtend om 5 uur weer open. In Helmond zijn twee mannen opgepakt die zich voordeden als politieagent. Ze zouden 100 mensen in heel Nederland geprobeerd hebben op te lichten. En bij zeker acht is dat gelukt. De nepagenten hebben waarschijnlijk voor 20.000 euro aan geld en sieraden gestolen. De politie noemt deze aanhouding een doorbraak in het onderzoek naar nepagenten. Speurtochten, borrels en vooral veel nieuwe mensen leren kennen. Op veel plekken in het land zijn eerstejaarsstudenten bezig met hun introductieweek. Zo ook in Deventer, waar hbo- en mbo-studenten de introductie voor het eerst samen doen. wat je toch nog vaak hoort van mbo-studenten, die zeggen... we voelen ons niet altijd helemaal serieus genomen. Soms worden we buitengesloten of soms mogen we ergens niet bij horen. En wij proberen zoveel mogelijk een programma neer te zetten... waarbij zij samen juist die introductiebelevenis hebben. In Utrecht en Leeuwarden vieren mbo- en hbo-studenten al een aantal jaren de introductie samen. Het weer, het blijft nog lang lekker warm. Vannacht een graad of 17. Morgen zien we wat meer wolken, maar toch vooral zon.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 I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie that I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. and she all in my world.